Take me on a cruise around the world. Baby, you know I'm worth it. In a lit by candles. Run my bubble bath. Make love tenderly to last and last. Baby, you know I'm worth it. Wanna please, wanna keep, wanna treat your woman right.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 Om half zeven moest het stembureau op station Sloterdijk in Amsterdam al opengaan. Maar de stembiljetten en het meubilair ontbraken. De kiesraad zegt in een reactie dat het met tienduizenden stemlokalen kan gebeuren dat het ergens misgaat. Op 44 NS-stations is een stemlokaal neergezet en ook op Schiphol mogen reizigers en medewerkers hun stem uitbrengen. Om 9 uur vanavond gaan de stembureaus weer dicht, waarna de gemeente de stemmen gaan tellen. Doordat er geen gebruik meer wordt gemaakt van stemcomputers, duurt het tellen veel langer. Meteen na het sluiten van de stemlokalen wordt al wel een voorlopige prognose van de uitslag bekendgemaakt. Het laatste lijsttrekkersdebat gisteravond bij de NOS is door 2,6 miljoen mensen bekeken. Eerder op de avond gingen de lijsttrekkers van de kleinere partijen al met elkaar in debat. Daar hebben bijna 1 miljoen mensen naar gekeken. Joran van der Sloot moet maximaal worden gestraft voor de dood van een vrouw in Peru. De Peruaanse minister van Vrouwenzaken en Sociale Ontwikkeling vindt dat een voorbeeld moet worden gesteld om meer moorden te voorkomen. Het mag volgens haar niet voorkomen dat een buitenlander naar Peru komt, misdaden pleegt en niet wordt gestraft. Van der Sloot heeft bekend dat hij de 21-jarige Stefanie Flores in een hotel in Lima heeft omgebracht. Maar volgens de Nederlandse advocaat van Joran is die bekentenis onder grote druk afgelegd. Van der Sloot kan voor doodslag tussen de 6 en de 20 jaar krijgen. Voor moord maximaal 35 jaar. De Belgische omroep VRT staakt vandaag uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Er wordt nog wel uitgezonden, maar het programmaaanbod op de tv-zenders is identiek. Eigen producties worden niet uitgezonden, behalve ingekorte journaals en een verkiezingsprogramma. Op de vijf VRT-radiozenders is alleen non-stop muziek te horen.